Mark Visser met het NOS Journaal. Mensen die werken moeten hebben op de opbouw van zijn pensioen. Bij zelfstandigen is dat 33 procent. De ondervraagden willen in meerderheid zelf kunnen kiezen... hoe risicovol en in welke bedrijven er wordt belegd. Ook willen ze zelf kunnen sparen voor een vroeg pensioen. De Nederlandse diplomaat Koen Davidsen wordt plaatsvervangend hoofd van de VN MINUSMA in Mali. Davidsen werkt onder meer bij de Wereldbank en de VN. Hij begint eind volgende maand. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken is blij met de benoeming... en denkt dat Davidsen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de missie en de organisatie daarvan. De al twee jaar bestaande VN-missie bestaat uit blauwhelmen uit meerdere landen. Ze helpen de Malinese regering bij het bestrijden van rebellengroepen. In tegenstelling tot de Europese beurzen zijn de koersen in de VS met verlies gesloten. Ze stonden de hele dag op winst, maar in het laatste handelsuur schoten ze toch weer omlaag. De Dow Jones-index sloot 1,3% in de min en de Nasdaq 0,4%. De verliezen zijn kleiner dan gisteren, toen wereldwijd verliezen van een paar procent werden genoteerd. In Europa hield het optimisme wel aan tot het eind van de handelsdag... De AEX in Amsterdam sloot 4,1% hoger en ook elders waren er forse winsten. De handelaren zijn al weken in de ban van slechte economische cijfers uit China.